Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dag zijn er behoorlijk wat coronabesmettingen geteld. De laatste tijd zat het aantal positieve tests rond de 4500 per dag. Dat was de afgelopen dag anders. Volgens het RIVM zijn er meer dan 6000 besmettingen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal in twee maanden tijd. Er liggen nu 1900 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is weer iets minder dan gisteren. Waar is Alexei Navalny? De advocaten van de Russische oppositieleider zeggen dat hij is verplaatst uit een detentiecentrum, maar ze weten niet waarheen zou kunnen dat hij naar een strafkolonie is gebracht, zegt correspondent Iris de Graaf. Begin van de maand eh, dacht iedereen hier dat hij al in die strafkolonie zat. Die heette IK2, dat is zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Maar toen bleek hij dus in een tijdelijk eh, centrum van hechtenis te zitten. Nou, daar hebben ze hem nu weer weggehaald. Het kan zijn dat hij dus nu toch naar die strafkolonie IK2 gaat, maar zeker weten doen we dat niet. En met het gevangenissysteem eh, hier in Rusland weet je het maar nooit, want er wordt nooit verteld waar gevangenen heen worden gebracht tot ze er ook echt daadwerkelijk zitten. In de strafkolonie moet Navalny nog 2,5 jaar uitzitten. Nog maar een paar dagen en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Groningen heeft iets handigs bedacht. Een wachtrij-app. Daarop kun je zien hoe druk het is bij het stembureau bij jou in de buurt. De portier die heeft deze app en op het moment dat hij denkt van hé, hey, het is heel druk, daar hebben we natuurlijk richtlijnen voor wanneer is dat, drukt hij gewoon op een knop druk en dan wordt het online op de eh, website van de gemeente Groningen automatisch bijgewerkt en zien de kiezers dus dat het daar druk is op dat stembureau en zouden ze eventueel naar een ander stembureau gaan. Het is volgens de gemeente ook belangrijk om je te houden aan de stemplek die op je stempas staat. Op die manier wordt het aantal kiezers vanzelf al behoorlijk goed verspreid. Krijg je het weer nog. Vanavond minder buien en wind.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 too much Thoughts of us remained untouched Keep them safe locked inside like Sunday therapy for me. Hey, hey. so you came and be arranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.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 Dat meldt het zelf aan de NOS. Vijftien opvarenden zijn ontvoerd. De andere zes opvarenden zijn aan boord achtergebleven. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag iets meer dan 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 700 meer dan gisteren. En het is ook meer dan het gemiddelde van afgelopen week. Het aantal is weer net zo hoog als half januari. En de storm van gisteren heeft voor zeker 30 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.